Vijf uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Op dit moment liggen 30 covid-patiënten op de intensive care. Vier meer dan gisteren. Blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het aantal IC-opnames is nu hoger dan vorige maand. Ruim de helft van de opgenomen coronapatiënten komt uit de regio's Amsterdam en Rotterdam. Afgelopen dag kwamen er 426 vastgestelde coronabesmettingen bij. Het merendeel opnieuw uit Rotterdam en Amsterdam. De GGD's zeggen dat ze snel tegen de grens aanlopen van hun dagelijkse test- en onderzoekscapaciteit. Het maximum van 70.000 testen en 3.000 contactonderzoeken wordt al binnen een paar weken bereikt... als het aantal besmettingen zo hard blijft oplopen, zegt directeur De Gauw. Eén bron- en contactonderzoek kost nu gemiddeld meer dan 12 uur. Besmette mensen hebben met steeds meer mensen contact gehad, soms tot wel 60 personen. De GGD's zetten al honderden mensen extra per week in, maar de maximale capaciteit komt in zicht. Meer dan 200 medewerkers van een slachthuis in België moeten in quarantaine na een corona-uitbraak onder het personeel. Inmiddels zijn 18 werknemers positief getest. In totaal werken 850 mensen bij het bedrijf in Staden... waar jaarlijks bijna anderhalf miljoen varkens worden geslacht. Corona-uitbraken in slachthuizen komen geregeld voor... omdat anderhalve meter afstand houden vaak onmogelijk is. Ook werken er veel arbeidsmigranten die vaak bij elkaar wonen. In het onderzoek naar het overlijden van de 14-jarige Tamar uit Marken... is de politie op zoek naar een specifieke auto. Het gaat om een grijze Mazda die op camerabeelden is gesignaleerd. Beelden is te zien dat mensen in het midden van de nacht van het incident in Marken rondrijden... en de auto uitstappen om naar de voorkant te kijken. Het meisje van 14 werd eind vorige maand door agenten doodgevonden in de berm langs een dijk. De politie gaat ervan uit dat ze is omgekomen door een aanrijding. Het weer, zonnig en droog. Het is 23 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond neemt de wind wat af. S'nachts koelt het af tot een graad of 15. Morgen en de dagen erna blijft het zonnig met in het zuiden de hoogste temperaturen. Maxima rond de 34. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Zuid richting Den Haag staat Fiede tussen de afrit Watergraafsmeer en knopend De Nieuwe Meer 7 kilometer.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 you dial his number, but there's never any pulse that's in my veins. Like a healer looking down on believers in a crowd. I can free us. Follow me with both hands, I can make you million is gewoon meer raars Ik wil mijn moeder met een trillen in de stem. Door wat de moest van de minister-president. Goed bedoeld, Ik het best een beetje eng. En ik denk aan. Alle zorg om gezondheid en banen. Televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders. Maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen. Op een hele klein stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor. Die laat je gonna leave, I'm with it 6.9 Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...